Clemens Peters met het NOS Journaal. Tellen zijn van de rails gelopen. Er zijn zeker 45 mensen om het leven gekomen en meer dan 120 gewond geraakt. Gevreesd wordt dat het dodental nog op zal lopen. Het ongeluk met de Patna Indore Express gebeurde in de buurt van de industriestad Kanpur in de deelstaat Uttar Pradesh. Reddingswerkers en vrijwilligers zijn bezig om mensen uit de omgevallen treinstellen te bevrijden. In Zuid-Korea is een vertrouwelinge van president Park formeel aangeklaagd voor machtsmisbruik in een corruptieschandaal. Choi soon il wordt ervan verdacht dat ze haar vriendschap met Park heeft gebruikt om zich te verrijken en invloed te hebben op staatszaken. De aanklagers willen ook president Park verhoren. Samen met Choi soon il zijn twee voormalige medewerkers van de president aangeklaagd. Zij worden verdacht van samenwerking met Choi. Het schandaal heeft Parks positie aan het wankelen gebracht. De 64-jarige president heeft al twee keer haar excuses aangeboden, maar veel Zuid-Koreanen nemen daar geen genoegen mee. Oud-presidentskandidaat Mitt Romney is op bezoek geweest bij Donald Trump. Opmerkelijk, want dat waren tot nu toe geen vrienden van elkaar. In Amerika wordt gespeculeerd dat Trump Romney een ministerspost aanbiedt. Mogelijk die van Buitenlandse Zaken. Romney verloor de verkiezingen in 2012 van Barack Obama. Trump noemde hem toen een mislukkeling. Romney op zijn beurt zei in maart nog dat Trump als president gevaarlijk zou zijn. De bemanning van het ruimtestation ISS bestaat weer uit zes personen. Gisteravond kwamen een Rus, een Fransman en een Amerikaanse astronaut per Soyuz-raket aan bij het station, dat op 400 kilometer in een baan rond de aarde draait. Voor de Amerikaanse Peggy Whitson is het al de derde keer dat ze aan boord van het ISS verblijft en ze is met haar 56 jaar bovendien de oudste vrouw ooit in de ruimte.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 trumpets blow.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 up.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

vertrouwd. En zonder jou tegen haar.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 That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. 是。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 acabar ese sufrimiento que te hace llorar.